4 uur, Martijn van Beek met het NOS-journaal. In de Syrische provincie Hama heeft volgens activisten een bloedbad plaatsgevonden. Bendes zouden namens het regime zeker 78 slachtoffers hebben gemaakt. Onder de doden zijn veel vrouwen en kinderen, zegt de oppositie. De burgers zouden zijn vermoord in twee dorpen bij de stad Hama. De dorpen zouden door het leger zijn beschoten... en daarna zijn aangevallen door pro-regeringsmilities... Op websites van oppositiegroepen zijn beelden te zien van dode kinderen die zijn verbrand. Andere slachtoffers zouden zijn doodgestoken. Het bloedbad komt nog geen twee weken na de massamoord in Hula. Daar werden meer dan 100 mensen gedood. De Syrische president Assad zegt dat hij niet verantwoordelijk is voor de slachting in Hula. In Rotterdam is een man opgepakt na een politieachtervolging over de A15, de A4 en de A20. Hij zat in een auto van waaruit in Barendrecht op agenten was geschoten. De agenten hielden de auto vannacht in Barendrecht aan voor controle... toen ze vanuit de wagen onder vuur werden genomen. Daarop ging de auto weer vandoor. Na een achtervolging werd de auto in de Rotterdamse wijk Delfshaven klemgereden. Na een waarschuwingsschot door de politie werd één inzittende aangehouden. De andere twee inzittenden wisten te ontkomen. De onderwijsbestuurder Marcel Wintels, die meestreed om het lijsttrekkerschap van een CDA... wil geen plaats op de kandidatenlijst van de partij. Hij eindigde als derde bij de strijd om het lijsttrekkerschap. Sindsdien heeft Wintels met diverse mensen gesproken over een mogelijk Kamerlidmaatschap. Hij zegt dat hij er na zorgvuldige afweging van afziet. Twee meisjes uit Hapert en Eindhoven die sinds maandag werden vermist zijn terecht. De politie vond de meisjes van 14 en 15 in een huis in Amsterdam. Ze verkeren in goede gezondheid. Bij de actie werd een man van 29 gearresteerd. Wat zijn rol is en wat er precies is gebeurd wil de politie niet zeggen. Het weer, bewolkt en buiig, het is een graad of 12. Ook overdag bewolkt, af en toe regen en vanavond buien tot ongeveer 20 graden. Tot zover het NOS-journaal. De ANWB Verkeersinformatie. De A50 is bij het knooppunt Paalgraven in beide richtingen dicht door opruimwerkzaamheden. Verkeer richting Nijmegen moet Den Bosch volgen over de A2 en de A15.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 Het werd bezongen door de Neville Brothers. Een plaat van de groep uit 1999 met in de hoofdrol Aaron Neville... die nog steeds actief is. Een paar jaar geleden toen maakte hij de CD I Know I've Been Changed. Maar dit was dus uit de vorige eeuw. Het uh, eh, fan de Shackler in ieder geval van die vorige eeuw. Yellow Moon, de Neville Brothers. Welkom, het derde uur van de Nacht Klinkt Anders te luisteren... naar bij de Varen op Radio 1, het muziekprogramma van Radio 1. Met zo dadelijk, over een half uurtje... het leukste uit eh, speakers met Koppen van afgelopen zaterdag... waarin je kan luisteren naar de columns van Hans Lebbes en Wim Daniels. Dat is het cabaret met uh, Dolph Jansen. En je hoort ook het eh, optreden van de groep Moos... die afgelopen zaterdag de muzikale gast was in Spekers met Koppen. Afgelopen week ben ik naar een hele vermakelijke leuke, gezellige film geweest. Een Amerikaanse film onder de titel Our Idiot Brother. Zitten ook eh, leuke liedjes bij van onder andere Willie Nelson en Carol King. You got to Get up every morning with a smile on your face and show the world all the love in your heart. Then people gonna treat you better. You're gonna find passers by. Mirrored in their faces, I see frustration grow. vermakelijke film, zoals ik al zei. En de hoofdrol die wordt gespeeld, eh, dat is dan een figuur eh, ja, van het idealistische types. Eh, van linkse signatuur. Een, beetje een geitenwolle sokken type. En in zijn ja, behoorlijke naïvitie nogal. En in zijn naïviteit verkoopt hij harsje aan een politieagent. En dat had hij dus niet moeten doen, want hij wordt opgepakt. komt vervolgens in de, bak terecht. Maar vanwege goed gedacht mag hij eerder naar huis toe. Maar dan, waar moet hij heen? <laughs> zijn vriendin heeft inmiddels eh, een ander vriendje. En dan gaat hij maar bij zijn eh, zusters logeren bij Tourbird. En in zijn naïviteit praat hij af en toe zijn eh, mond voorbij. En dat levert dan de meeste hilarische situaties op in familiekring. Nou, die film dus, die draait op dit moment in een eh, aantal eh, bioscopen in Nederland. Met daarbij aardig wat leuke muziek. Beautiful, wat ik je liet horen, dat wordt gebruikt bij de aftiteling. Maar de versie die je dan bij die film te horen krijgt, dat is die van... Tapestry, de LP van Carole King die begin jaren 70 verscheen. Ik liet je een andere versie horen die recentelijk is verschenen... namelijk op het album The Legendary Demo Tapes. Vandaar dat je Carole King alleen aan de piano hoorde. En een tempo dat lag iets, eh, hoorde, eh, iets hoger. Een andere eh, artiest die een paar keer terugkomt in die film... en dat heeft ook te maken met de hond die daarin voorkomt... dat is Willie Nelson. Eh, wat heeft dat met de hond te maken? De hond heeft namelijk als naam Willie Nelson. Ja, kom er maar op. En eh, de zang van Willie Nelson is ook regelmatig te beluisteren... in die film Our Ideal Brother. Onder andere met het liedje Wonderful Future. Today... as I walk through my garden of dreams. I'm alone in the sweet used to be. My past and my present are one and the same, and the future holds nothing for me. Yesterday's kisses still burning. And yesterday's memories still find me. Scenes from the past keep returning. I've got a wonderful future behind me. But I know this is just fantasy. Let me trade one tomorrow for one yesterday. Let me live in my garden of dreams. Yesterday's kisses still burning Yesterday's memories still find me. Scenes from the past keep returning. I've got a wonderful future behind me. Wonderful Future, je hoorde de stem van Willie Nelson. Een nog jeugdige Willie Nelson, want dit wat je hoorde kwam in 1972. De man is inmiddels 79 jaar oud. 30 april toen werd hij 79 jaar. En afgelopen week verscheen er van hem een nieuwe eh, cd. Onder de titel eh, Heroes. Met hierop ook een aantal eh, interessante covers. Heeft hij bijvoorbeeld The Scientist van Coldplay op de plaats gezet. En ook Just Breathe van Pearl Jam kan je daarop vinden. Op dat Heroes van Willie Nelson. Komen we in volgende uitzendingen nog even op terug. Maar nu liet ik dan even genieten van eh, dat oude werk van Willie Nelson... dat je dus kan terug horen in die film Our Idiot Brother... die in diverse bioscopen in Nederland draait. Vanavond in Eindhoven, dan eh, ja, mag je toch wel eens een feestje beschouwen... als je gaat kijken naar het optreden van Elvis Costello. En hier hoor je hem samen met Tony Bennett, jawel, Are You Having Any Fun? smackers and nervous indigestion. Rich fella eating milk and crackers. I'll ask you one question, you silly so and so. With all your dough, are you having any fun? What you getting out of living? What good is what you've got if you're not having any fun? Are you having any laugh? Are you getting any love? If other people do so, can you have a little fun? After the honey's in the comb, little bees go out and play. Even the old gray man down home has gotta have hay better have some fun. You ain't gonna live forever before you're old and gray. It's still okay. Have your little fun, son. Have your little fun. ifs, and buts. You know, the squirrels save and save. And what do they got? That's <laughs> better have some fun. You ain't gonna live forever. Before you're old and gray, still okay. Have your little werd voor twee heren. Een oude heer en een eh, jonge heer. <laughs> Je hoorde Elvis Costello en Tony Bennett. Are You Having Fun? En dat is te vinden op een eh, cd die Tony Bennett eh, alweer zes jaar geleden maakte. Toen maakte hij de eerste cd onder de titel It. En afgelopen jaar jaarwisseling toen heeft hij ook een eh, cd gemaakt. Duets nummer 2 was dat. En daar stond dan onder andere ook dat uh, beroemde duet met Amy Winehouse op. Maar dit was dan die eerste duet cd. En je hoorde dan Elvis Costello met Tony Bennett in Are You Having Fun? Elvis Costello dus vanavond in het Frits Philips gebouw in Eindhoven... met een eh, hele bijzondere show waarbij een eh, soort rat van fortuin dus waar al zijn hits op staan. Kortom, eh, een aangeklede show. Hij komt iets meer doen, alleen maar zijn eh, grootste hits afraffelen. Platen Miljoenen verkopen, daar is de afgelopen week eh, een, verslag van verschenen... van hoe dat precies zat in Engeland. Want wat was er aan de hand? Los van het feit dat uh, de Queen 60 jaar op de troon zat... is het dit jaar ook precies 60 jaar geleden... dat de eerste Britse hitparade paraten eh, verscheen. En naar aanleiding daarvan zijn een aantal statistische gegevens verschenen. Onder andere dat de Beatles het meest succesvol zijn in singleverkoop. het meest succesvol in singleverkoop in eh, Engeland. 22 miljoen exemplaren, bijna 22 miljoen exemplaren... zijn er verkocht aan eh, Beatles-singeltjes. En eh, om precies te zijn, het ging om het aantal 21 miljoen en 600... nee, precies 22 22 miljoen, ja. En iets daaronder zat Elvis Presley met zijn 21 miljoen 600.000. En Cliff Richard zat daar ook weer net onder met 21.500.000 exemplaren. Allemaal singeltjes, daar heb ik het over. 45 toerenplaten en naderhand ook nog eh, cd-singeltjes. Eh, goed, wie vinden, staan er verder in die top 10 van uh, best verkochte singles van de afgelopen 60 jaar. Daar komen namen tegen zoals Michael Jackson, Elton John, Queen, ABBA... David Bowie en Paul McCartney. Die staat er ook op. Maar dan net weer buiten, buiten die top 10. Goed, um, laten we maar eens even gaan luisteren naar uh, die andere twee uh, hooggenoteerde Cliff Richard. En laat ik je keer zo meteen horen. En hier is alweer Elvis. Bedankt Presley. You look like an angel. Walk like an angel. Walk like an angel. Talk like an angel. But I got the skies. Oh, yes, you are. Devil in disguise. Mm-hmm. You fool me with your kisses. You cheated and you schemed. Heaven knows how you lied to me. You're not the way you seem. You look like an angel. Walk like an angel. Walk like an angel like an angel, but again. yes you are. Heaven in the sky. Oh yes you are.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 En Elvis Presley die uh, deed er nog een schepje bovenop. Die heeft maar liefst 21 miljoen 600.000 singeltjes verkocht de afgelopen 60 jaar. Je Elvis met The Devil in the Skies en Cliff met Blue Turns to Grey. En in die top 10 van best verkochte artiesten, daar waar het gaat om single verkopen, daar is maar één artiest bij van deze eeuw en dat is Rihanna. Die eh, staat in die top 10. En succes zal nog wel een tijdje doorgaan... want eh, afgelopen week is Suri Henna in de Amerikaanse top 10 binnengekomen. En dat is dan voor de 22e keer dat ze in die eh, Amerikaanse top 10 staat. Dus ze zal ik binnenkort nog wel meer platen gaan verkopen in Engeland. En wie weet waar ze dan over 60 jaar in terecht terechtstaande wat van top 10 lijstje... daar als het weer gaat om eh, single verkopen. Goed, je had eh, de Cliff met The Shadows en Blue Turns to Grey... een compositie van Mick Jagger en Keith Richards van de Rolling Stones. De Rolling Stones die dus eh, niet te vinden zijn in de top 10 van uh, meest succesvolle artiesten... die een goede singleverkoop hebben gehad de afgelopen jaren in Engeland, de afgelopen 60 jaar. Nee, de Stones die vinden we verder op in die lijst, ergens in de buurt van nummer 12. De Stones, laten we nog eens een keer iets ouds van hun horen. Around and Around, nummer van Chuck Berry. I see the joint was rocking, going round and round. Yeah, reeling and a rocking, what a crazy sound. And they never stopped rocking till the moon went down. Well, it sounds so sweet, I had to take me a chance. Rose out of my seat, I just had to dance. Started moving my feet. 12 o'clock. Yeah, the place was packed. Front doors was locked. Yeah, the place was packed. And when the police knocked, those doors flew back. But they kept on rocking. van eh, Chuck Berry op de plaat gezet. Chuck Berry trouwens ook nog steeds eh, leeft. De is al eh, dik in de tachtig. je hoort in ieder geval van Chuck Berry het nummer Around and Around... uitgevoerd door de Rolling Stones uit hun beginperiode. En de Stones die bestaan 50 jaar. Nou, dat optreden dat is in ieder geval voorlopig uitgesteld tot 2013... maar dat neemt niet weg dat er diverse momenten zijn waarop er stilgestaan wordt bij dat gouden jubileum van de Rolling Stones. Dat er 50 jaar bij elkaar staan. Onder andere zijn er een aantal publicaties in boekenvorm over de Rolling Stones. De Rolling Stones 50 is er zo eentje van, waaraan de heren zelf hebben meegewerkt. En eh, het boek bevat eh, bijzondere foto's die nooit eerder gepubliceerd zijn, notities en eh, verzamelobjecten die daarin te bewonderen zijn. In een boek dus. En verder natuurlijk allerlei cd's die je kan tegenkomen op internet... en eh, misschien wel bij de platenwinkel. De Stones dus, hoor je hoor, met eh, Round and Round. Spijkers met koppen, het cabaretprogramma, het politiek programma, het praatprogramma dat elke zaterdagmiddag tussen 12 en 2 te beluisteren is. Daaruit hoor je dadelijk het leukste van de afgelopen weken, met onder andere de columns van Hans Lebbes en Wim Daniels. Er is het optreden van Mos, de muzikale gast van afgelopen week en je hoort ook nog het cabaretgedeelte met onder andere Dolph Jansen. Maar eerst nog even de Gaylord uit lang vervlogen tijden, de jaren 50. Ma ma ma ma ma ma Marie. ma ma ma ma ma ma Marie. Oh, oh, oh, oh, Marie. Oh, oh, oh, oh, Marie. Can't you see what you're doing to me? Can't you see what you're doing to me? Love, love, love, love, love, love, love is nothing. To you, unto you, it's an old, it's an old, everyday thing. Marie, Marie, oh, oh, oh, oh, Marie, oh, oh, oh, oh, Marie. Maybe someday, someday you'll want me to want you. When will it be? Oh, Marie, oh, Marie, oh, Marie, Mama, Mama, Mama, Marie. mama mama mama mama mama Marie mama mama mama Marie oh oh oh oh Marie oh oh oh Marie maybe someday We moeten ongeveer 16 miljard bezuinigen. Dat is het bedrag wat we per jaar als vakantiegeld krijgen. De crisis in Nederland heeft de omvang van ons vakantiegeld. Is een beetje een luxe crisis. Maar we moeten er wel uitkomen. En het advies van de economen, ontsparen, geld uitgeven. Spaargeld erdoor jagen. Weg met die Calvinistische, naar bedorven bejaarden ruikende middenstandsmentaliteit. Weg met dat benepen oerhollandse hollandse heitje voor een karweitje. In je spaarpot heb je wat voor later. Je kan niet weten, appeltje voor de dorst achter het handje. We zijn zuinig, elk dubbeltje telt. Kale boter met de vredenheid aanbieding afstropende, korting kleinburgerlijke. Je kan van de botten nog beyond trekken, voorloze kale kipmentaliteit. Koop, koop, koop, koop. Tot zover het goede nieuws. Het slechte nieuws, ik kan het niet. En met mij half Nederland. Ontsparen op het moment dat in Nederland een depressie is... met zeer slechte vooruitzichten. Het is zo moeilijk om iets tegen je natuur in te doen. Ik heb bijvoorbeeld een elektrische tandenborstel. Dat ding draait 50.000 rondjes per seconde in 20 richtingen. Als je hem in de buurt van je mond houdt, heb je schone tanden. Ik hoef niks meer te doen. Maar dat doe ik wel. Ik poets met die elektrische tandenborstel als een gewone tandenborstel. Dat zit gewoon in mijn hoofd. En dan roept mijn vriendin altijd... je moet niet poetsen, dat doet dat ding. Niet met zo'n stemmetje, maar zo hoor ik dat wel. ja, ja, en jij moet de deksel op de pot doen en dingen terugzetten in de koelkast als je ze eruit hebt gehaald. Maar dat kan ze niet. Ik stel elke dag onnodig dwangmatig poetsbewegingen te maken. En zij is de koelkast aan het uitpakken. Nou, zo voelt ontsparen. Er is een sport en die heet Sakanu. Een Oosterse vechtsport die tegen je natuur ingaat. In plaats van de klap ontwijken, moet je naar de klap toe bewegen. Dus als iemand je een ram voor je kop geeft... moet je proberen met je kaak zo hard mogelijk zijn vuist te raken. <laughs> Heb ik bedacht, hè? Ga tegen de natuur in. <laughs> Doe gewoon een voorbeeld. Maar dit is echt waar. Ik reed over een provinciale weg en voor mij wordt een eend met vier kuikens aangereden. Overal veren, er lag een half kus op het asfalt. Deze vogel ging het niet redden. Dan moet je er overheen rijden. Dat is het beste. En als het kan, de kuikens even meenemen, want die weesjes zijn toch kansloos maar ik kon het niet, ik kon het niet. Nou, zo voelt ontsparen. En ik heb het geprobeerd, hè. Ik ben deze week zonder tas naar de supermarkt gegaan. En ik heb een plastic draagtas gekocht. Ja, lacht u maar. Klinkt als een kleine stap, maar voor mij is dat een berg ik dorst eerst niet eens naar de kassa. Spullen terugleggen, zodat ik, zodat ik het in de hand naar huis kon dragen. Toch weer alles in het mandje. Overwegen om het mandje mee naar huis te nemen. Mag niet. Dan maar een tasje kopen. Denk aan de crisis. Je doet dit voor de crisis. Ik begon te zweten. Ik stond in een rij met mijn hart zat bond in mijn keel. Ik zag mijn hand naar de tasjes gaan. Ik dacht dat de hele wereld naar me keek. Ik hoorde ze sissen en fluisteren. Kijk, die klootzak neemt een tasje. En het kastje. En het kassameisje vroeg nog aan mij. Tasje erbij. Ja, doos. Daarom ligt hij op de band. ik ging door de grond. En, en op de straten blikken de hel. Ik kan dat niet, ik kan dat niet. Het schuldgevoel is ondraaglijk. Thuis heb ik het tasje meteen in een prop gedaan en ik ben erop gaan staan. Want een oud tasje, ja, dat kan natuurlijk wel. De economen die roepen ontsparen, ontsparen zijn los van de samenleving. Het gaat om ons vrienden, echte mensen. En niet om speeltjes, genaamd de economie. Verzin iets wat niet tegen de menselijke natuur ingaat. Bij mij in de sloot zit een meerkoet. Kutbeesten, altijd vechten, altijd schreeuwen, maar daar gaat het even niet om. Mijn buurman noemt ze de Arabieren van de polder. Ik er niet, hè? Met buurman. Deze lente hadden ze drie... Deze lente, aanhakingen bijna mijn einde. Deze lente hadden ze drie jongen. Na een week, na een week eh, waren ze alle drie door een kraai kapot gemaakt. Ogen eruit en voor dood achtergelaten. Dat is een echte crisis. Je hele gezin voor je ogen uitgemoord. En wat doen die beesten? Nieuw nestje, vier nieuwe eieren en wachten. Kijk, zo doe je dat. Dat is overleven. Dus ik zeg niks ontsparen, lekker tegen elkaar aankruipen, voldoende wijn in huis... en wachten tot het voorbij is. Dankjewel. You're gonna be old. Volgende week begint de lange sportzomer met het EK. En potverdomme, wat hebben we er zin in? Maar er zijn ook vragen. Hebben we vertrouwen in de jongens? Is de voorbereiding optimaal geweest? natuurlijk zit het met Bauma? Welke tactiek? Huntelaar van Persie? We zijn klaar voor het EK? Ja of nee? Ik praat hierover met, u heeft hem herkend, niemand minder dan trainer-coach Martin Jol. Martin, welkom. Manager. Wat? Manager. Manager? Ik ben manager bij Fulham. Geen trainer, coach. In Engeland noemen ze dat een manager. Dus dan ben je manager. Dat is heel zwaar. Oké. Kijk, bij Ajax was ik trainer, coach. Dat was in Nederland. Nu zit ik in Engeland, dus vandaar. Ja. Eh, van Marwijk, is dat volgens jou een goede manager? Van Marwijk is een trainer. Whatever. Nou weer talking, dat is Engels. Ik ben zelf manager in Engeland. Premier League, eh, zo heet dat daar. Genoeg, Martin. Hoe ziet volgens jou het ideale Nederlands elftal eruit? Ideaal is met Vlaar. Tuurlijk. een goede jongen, ja. Ron Vlaar. Goeie jongen. heb ik je vaker horen zeggen hier aan tafel. Waarom vind jij Vlaar zo'n goede jongen? Vind je dat raar? Luister eens, Vlaar. Vlaar. Ron Vlaar een goede naam. Dat heb ik ook met Sigtorsson, Pantelits, Eno. Ja. Vooral met Vlaar. Laten we het even hebben over, over onze jongens. Laten we het hebben over Vlaar. <laughs> Oké. Nou ja, goed. Op, op welke positie zie jij Vlaar het liefst spelen? In mijn ideale elftal staat Vlaar. Ron Vlaar. Wat een heerlijke naam heeft die gozer. toch. maar waar staat hij? Vlaar staat bij mij in de punt van de aanval. Maar Ron Vlaar is een stijve verdediger. Klopt, hij staat ook in de punt van de aanval van de tegenstander. Ik ben manager in Engeland en daar is alles andersom. Ah, andersom. Andersom klinkt als een Deen. Dat is een goede Deen. Andersom op links, een mooie naam. Speelt zaterdag vast en zeker tegen, Vlaar. Vlaar. Martin, even genoeg over Vlaar. Wie gaan er nog meer uitblinken tijdens het EK? Behalve Vlaar? Ja, behalve Vlaar. Rafael van der Vaart. Dat is een goede jongen. Waarom gaat hij uitblinken? Die zit op de bank. Nou, luister. Van der Vaart, van de Vlaart, Vlaar. Oh, dan ben je er al. Dat is een goede jongen. Heb je nog meer favorieten? Zeker. Ah, gelukkig. Nou, Affelaai. Laai. Laar. Nee. Huntelaar, Edwin van der Saar, Berry van Aarle, Tahamataar taken, taken maar. Davids, want die had staar. Broodje tartaar. Ik kom klaar. Kijk maar daar. Ja, ik zag het. Eh, Martin, ik ben blij dat je deze kennis met ons willen delen. Graag gedaan. Dan ga ik nou dat hele teringend weer terug naar Londen. Nou, goede reis. Kypries is een tovenaar. Dankjewel, Martin. Tot ziens. EK-voetbal werpt zijn schaduw vooruit en het is niet gemakkelijk om overheen te springen. Afgelopen woensdag schreef journalist Paul Onkenhout in de Volkskrant over Wilfred Bouma, selectiespeler van het Nederlands elftal. Onkenhout gaf aan dat Bauma door Jan en Alleman verguisd wordt. Volgens Onkenhout zien veel mensen Bauma als een ongewenste indringer... die in feite zijn excuses zou moeten maken voor het feit dat hij deel uitmaakt van de nationale selectie. In een poging een verklaring te vinden voor alle kritiek op Bauma schreef Onkenhout... Misschien speelt zijn achtergrond een rol. Bauma komt uit Helmond en hij heeft een Brabants accent. Nou ja, zeg uit welk grachtengordelhol komt die Onkenhout gekropen? Bauma komt uit Helmond en heeft een Brabants accent alsof hij een dubbele dwarslesie heeft. Of nee, alsof hij een seriemoordenaar is. Het valt nog mee dat Onkenhout niet ook nog komt aanzetten met de zachte G. Want daar hebben grachtengordelaars het ook om de haverklap over. Over de zachte G, terwijl die hele zachte G niet bestaat en ook nooit heeft bestaan. Je hebt zachte boter, zachte potloden, zacht gekookte eitjes, maar geen zachte G. Kom op zeg. De zachte G bestaat net zo min als de slappe U of de gehoren C of de groene thee. Ja, je hebt wel groene thee, maar geen groene thee. Hoe vaak zal Onkenhout in Helmond zijn geweest? Misschien wel nooit. Maar weet Onkenhout wel dat we het woord gast te danken hebben aan een man die Jan Baptist van Helmond heet. En die het werkelijk voorouders had die van Helmond ze kom waren. Jan Baptist van Helmond leefde rond 1600. Hij leidde het woord gas af uit het woord chaos. Zonder Jan Baptist van Helmond was die hele gasbel onder Slochter misschien wel nooit ontdekt geweest. En leefde Onkenhout nu nog in het steenkolen tijdperk. Bouma komt uit Helmond en heeft een Brabants accent. Ja, een Gronings accent ligt niet voor de hand als je uit Helmond komt. Onkehout zal straks na de verkiezing nog raar staan kijken als Brabander Emiel Roemer, onthoudt die naam, met zijn Brabants accent en zijn kuine B en gevatte S, de verkiezingen wint. En dienstpartijgenoot Harry van Bommel, ik herhaal, Harry van Bommel, onze nieuwe minister van Buitenlandse Zaken wordt. En waar is Harry geboren? Juist ja, in Helmond. En welke prins kwam ooit in Helmond op bezoek? Precies, Pieter van Vollenhoven. En wat schreef de roemruchte Jacques van Ginneke vandaag op de kop af 72 jaar geleden in het tijdschrift Onze Taaltuin? Ik citeer... Er zijn weinig plaatsen in Nederland die zo oud zijn... en zulke belangrijke gegevens uit het voorchristelijke tijdperk... der Europese moederrechtelijke cultuur bevatten als Helmond. Alsjeblieft. Bauma komt uit de Europese moederrechtelijke cultuur. En let wel, de naam Helmond heeft helemaal niks met de hel te maken. Ik wil hier ook niet beweren dat de naam iets met de hemel te maken heeft... maar zeker niet met de hel. En als scheidsrechter Pieter Vink een paar weken geleden... niet volkomen ten onrecht een penalty had gegeven... toen VVV-speler Wildschut een Schwalbe ten Waaraan Arjen Robben nog een puntje kan zuigen. Dan had Helmond Sport komend seizoen in de Eredivisie gespeeld. Paul Onkenhout zet die autocues uit. Denk na. Neem Afghanistan. De Afghaanse provincie waar je qua vrede, ontwikkeling en mensenrechten... de meeste hoop op mag vestigen, Helmond. Dat is niet voor niets bijna hetzelfde als Helmond. Helmond, Helmond, chaos, gas. Nee, nee, dat Wilfred Baum uit Helmond komt... en dat hij een Brabants accent heeft helemaal niks met wat dan ook te maken. Kom eens naar Helmond, Paul Onkenhout, zou ik zeggen... met de trein, met de fiets. Kiekte ze moe in, in de verand, even de knalen in het kasteel. De eerste bosketon, zeker ook Brandenvoort. Gaat er eens bij zitten, bij de brug op de meer. Drinkt wat, eet iets. Een frikadelk, een kroketje of een heel diner. stuurt de winkels af, kopt iets, een box, een kleedje, schoen en buurt. Waar ja, och hé, hey, Paul Onkenhout. Waarom vatten niet gewoon een arrangementje, Helmond? of met de stem van Callop Follow Will. De stem die op een gegeven moment uh, begaf omdat eh, de man een drankprobleem had... en geen teksten meer kon onthouden. In ieder geval uit eh, betere tijden hoorde je ze nog eens een keer... met het nummer Back Down South... wat ze vorig jaar ook op Pinkpop hebben gespeeld. Daarvoor hoorde je het leukst uit Spijkers met Koppen... met de columns van Wim Daniels en Hans Lebbes. Dat was het cabaret met onder andere Dolph Jansen... en je hoorde ook het optreden van de groep Moos af van afgelopen zaterdag in Spijkers met Koppen. I Apologize, dat speelde eh, speelde zij daar. En tussendoor ook nog een eh, gewone grammofoonplaat. Jorda Womack en Womack met Life is Just a Ball Game. Dit wordt Regina Spector. What We Saw from the Cheap Seats is haar nieuwe album. En daarvan All the Robots. lights out, then there's lockup. Masterpieces serving maximum sentences. It's their own fault for being timeless. There's a price to pay and a consequence. All the galleries, the museums. Here's a ticket, welcome to the tombs. They're just public mausoleums. masterpiece of serving maximum sentences. It's their own fault for being timeless. There's a price to pay and a consequence. Our galleries.